Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. De man die verdacht werd van het doodschieten van een vrouw in Gouda gistermiddag is overleden. Het gaat om de ex van het slachtoffer. De man werd na een urenlange zoektocht zwaar gewond gevonden in de duinen bij Scheveningen. Dat was gisteravond. Hulpdiensten konden hem niet meer redden. De politie gaat ervan uit dat de man zichzelf van het leven heeft beroofd. Omdat hij dood is, komt er geen rechtszaak. De moord in Gouda heeft veel impact gemaakt op de buurt. En veel mensen zagen het gebeuren. Dat gewoon zoiets vreselijks, gewoon iemand neergeschoten wordt op klaarlichte dag. Dat, dat zijn altijd verhalen uit Amsterdam of weet ik het wat. En nu gebeurt het eh, eigenlijk onder je neus. Ja, beangstigend eh, eng. Je ziet het altijd op tv. Dan is het ver weg en nu is het ineens heel dichtbij. Denk je aan zelfdoding of maak je zorgen om iemand anders? Bij 113 zitten 24 uur per dag mensen voor je klaar. Door een grote storm zijn flinke overstromingen ontstaan in New Jersey in Amerika. Daarbij kwamen vannacht twee mensen om het leven. Ze werden in hun auto verrast door het water. Door de vele regen komen putdeksels omhoog en kolkt het water door de straten. Wegen zijn afgesloten en vluchten worden geannuleerd. Een straatmuzikant van 18, die werd weggestuurd uit het centrum van Maastricht... heeft een viool gekregen van André Rieu. Hij wilde bezoekers van de bekende Vrijthofconcerten van Rieu alvast in de stemming brengen met zijn vioolspel. Maar handhavers waren daar niet van gediend en stuurden hem weg. De straatmuzikant is super blij met de viool. Hij is fan van André Rieu en zijn droom is om net zo'n grote violist te worden. En WeTransfer rommelt met de gebruikersvoorwaarden. Vanaf volgende maand zou die website alles wat je uploadt om te versturen mogen gebruiken en daaraan verdienen. Door de ophef hierover hebben ze al dingen aangepast. Maar deze expert is nog niet overtuigd. Hij legt uit wat WeTransfer met jouw gegevens zegt te gaan doen. We willen graag onze AI gaan trainen en we willen meer met jullie inhoud, met jullie content kunnen. Content is van iemand, net als een auto in eigendom. En vanuit privacy, vanuit AVG gaat het om ook in mijn optiek het trainen van AI met jou mijn persoonsgegevens. Dat zei hij bij BNR. Als je nu een rechtszaak aanspant tegen WeTransfer... dan ga je die volgens de privacy expert sowieso winnen. Het weer, flinke buien, vooral in het oosten. Vanmiddag vaker droog met af en toe ook wat zon. En het wordt vandaag maximaal 20 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog files door de werkzaamheden aan de A4. Op de A4 naar Amsterdam heb je nog een kleine 10 minuten oponthoud... tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep staat 7 kilometer file daar.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 I waited every morning for the call. Huh. I asked her in for a drink. She hardly had the time. Her call might come tomorrow. She had to know her lines. seven rooms to rent. you need lights. seven, you can dream your dreams for seven without a job.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 Nu vanuit mijn eigen studio in Hoofddorp, met mijn lunchprogramma. Ik wens je heel veel plezier en ik ben begonnen vandaag met Rolling in the Deep van Adele en gevolgd door Carsou, Hollywood 7. De volgende is Nina, 99 Luftballons. Veel plezier. zin om iets nieuws te proberen, creatief bezig zijn en mensen te ontmoeten? Doe mee aan Lang Leven de Kunst. Er starten binnenkort weer inspirerende cursussen en workshops... zoals schilderen, boetseren, collage, glasfusing en smartphonefotografie. Je hebt geen ervaring nodig. Plezier staat voorop. Op woensdag 24 juli 2025 is er een open dag bij Pluspunt, Vlemingstraat 55. Maak kennis met de kunstenaars, ontdek het kunstenaanbod en stel je vragen. Meer info en aanmelden plus.zandvoort.nl Lang leven de kunst 2025. De volgende is Golden Earring. A little bit peace of my heart. home, me, it's not true. And there ain't no mixture that'll give you back your youth. No machine that makes sand turn to gold. Like there ain't no magic word that holds you back from getting. De Bee Gees was een popgroep rond de tweelingbroers Robin Gibb en Maurice Gibb. En hun oudere broer Barry Gibb. De broers werden geboren op het eiland Man. Maar in 1958 emigreerden ze naar Australië. Daar begon hun carrière toen ze in 1966 met hun twee uitgebrachte singles Spicks en Specks en hun eerst gelijknamige album een grote hit scoorden in Australië, Nieuw-Zeeland en Nederland. Barry Gibb is op het moment nog de enige levende lid van de Bee Gees. Hier zijn de Bee Gees volgens met Don't Forget to Remember, Massachusetts en Spicks en Specks. Oh, believe that you have left me. I keep telling myself that it's true. photograph of you, girl. Though I try to forget. Romeo X-ray Golf, we're familiar takeoff. Het was Amy Winehouse met Back to Back. En we gaan door met Eddie Cochran. Three Steps to Heaven. je hulp nodig met je formulieren? Kom naar de formulierenwerkplaats. Onze vrijwilligers helpen je bij het invullen of leren invullen van formulieren. Of het nu gaat om zorg, toeslagen, DigiD of iets anders, samen lukt het. Iedere week op maandag van 10 tot 12 uur, bibliotheek De Blauwe Tram via de hoofdingang en woensdag van half 10 tot 12 uur. Pluspunt Zandvoort Noord. En het is helemaal gratis en u kan binnenlopen zonder afspraak. En iedereen is van harte welkom. De kick. Toen was geluk nog heel gewoon. Zeg weet nog, het lijkt zo lang geleden. Minstens 40 jaar naar jouw idee.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 Je denkt wel eens, is echt zo lang geleden. Coat en wie voor het eerst op de tv. Nu al een hele grijze kop en een beetje dikke net zoals wij. Een op het WK verspeelde kans. En die mens van voor het laatste Tour de Frans. Je wist niet wat je wou, wat er nog komen zou. Maar jij was bij haar en zij bij jou. Toen geluk nog heel jaar. Wat hield je toch ontzettend veel van haar? De president verliet het Witte Huis. En Veronica verging met man en muis. En jij wist niet wat je wou, wat er was Toonsen and I met Dance Monkey. Stichting Pluspunt Zandvoort Welzijn zoekt twee nieuwe leden voor de Raad van Toezicht... met ervaring binnen de sociale of medische domein. En liefst met een daarbij passende Zandvoorts sociaal netwerk. Pluspunt is de centrale stichting voor welzijn en maatschappelijke ondersteuning... voor de inwoners van Zandvoort. Pluspunt bevordert het mensen meedoen in de samenleving... en de regie over hun bestaan in de eigen sociale omgeving in de hand kunnen houden en nemen. Met onze keten en netwerkpartners en vrijwilligers versterken wij de leefomgeving... waar nodig en wenselijk door het collectief aanbod van activiteiten en voorzieningen van alle leeftijden. Meer informatie over de facturen kunt u vinden op www.plus.zandvoort.nl schuinderstreep pluspunt schuinderstreep over pluspunt Zandvoort vacatures. We gaan door met Kingston, charge. Ricky Vellens, geboren als David Spencer in 1936 en overleden in 2020, was een Britse popzanger uit Wales. Vellens is vooral bekend door de hit Tell Laura I Love Her uit 1960. Een van de Britse markt gemaakte van een Amerikaanse hitsingle van Reed Peterson. Hier is Ricky Valens met Tell Laura I Love Her. The sound of the 60s. me were lovers. He wanted to give her everything flowers, presents, and most of all, a wedding ring. He saw a sign for a stock car race, a thousand dollar prize it read. He couldn't get Laura on so to her mother, Tommy said, Tell Laura I love her. Tell Laura I need her. Tell Laura I may be late. I've something to do that cannot wait. He drove his car to the racing ground was the youngest driver there. The crowd roared as they started the race. For on the track they drove at a deadly pace. No one knows what happened that day. How his car overturned in flames. But as they pulled him from the twisted wreck, with his dying breath, they heard him say, love. Alone in the chapel, she can hear him cry. Gooi hoor je hier op ZFM. de Pasadena Dream Band met Hey, ga je mee naar Zandvoort aan de zee? Om de twee maanden organiseert Pluspunt het Verhalencafé. Een middag vol bijzondere verhalen van Zandvoortse bewoners. Steeds rond een aansprekend thema. Deze keer vertelt Billy Lord, Pluspunt-medewerker en kunstenaar... over zijn kleurrijke schilderijen die drag queens eren. Ontdek hoe zijn werk ontstond en waarmee hij nu in aanloop naar Zandvoort Pride at the Beach 2025 extra onder de aandacht wil brengen. De toegang is 2,50, inclusief koffie of thee en een koekje. En met een Zandvoortpas is het slechts 1,80 euro. Aanmelden kan via 5740330. 5740330 of bij de balie van Pluspunt. De expeditie is de hele maand juli te zien in de blauwe tram en Café School.